Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland is voor het eerst in 16 jaar door naar de kwartfinales van het EK voetbal. In München versloeg Oranje Roemenië met 3-0 en dus blije gezichten bij de Oranje supporters. Zag verslaggever Lisa Arnold in Vlissingen. Blij, maar ook kritisch. Wat dan? Ja, ik, ik weet niet dat het Memphis dat wat klaarmaakt, maar dat is mijn mening. Hè? Eindelijk de eerste keer dat we Kelsen gekeerd hebben. Dus dat is hoopgevend voor de volgende. Goud. Gewoon verdiend ook. En ik had voorspeld dat het 0-3 zou worden. En het is uiteindelijk in de laatste paar minuten ook gewoon gelukt. En ik woon boven deze kroeg. En het is de beste kroeg van Zeeland. Dus dat is het mooiste moment dat ik kan ervaren hier zo in Vlissingen. Ik ben heel erg gelukkig. Ja, Oranje speelt in de kwartfinale op 5 juli tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije. En die is op dit moment nog bezig. Wim Hof is niet verantwoordelijk voor de dood van een Amerikaans meisje van 17. Hof, ook bekend als The Iceman, heeft wereldwijd veel volgers vanwege zijn ademhalingsoefeningen in een ijskoud bad. Bij die methode is het mogelijk dat mensen flauw vallen. En volgens de vader zou het meisje daar twee jaar geleden door zijn verdronken. De vader eiste een schadevergoeding van 67 miljoen dollar. Maar volgens de rechter is er geen bewijs dat zij de methode van Wim Hof had toegepast. Een comedycafé Toemler uit Amsterdam moet op zoek naar een nieuwe plek. Het café, waar veel bekende cabaretiers hun en stand-up comedians zijn begonnen... zit al sinds jaar en dag onder het Hilton Hotel in Oud-Zuid. Maar dat hotel gaat verbouwen. En dus moet de thuisbasis van de comedy train moven. De directeur is er druk mee. We hebben ook een makelaar in de arm genomen, maar we hebben nog geen locatie gevonden. Dus dat is nog spannend... Eh, we zijn hard op zoek naar iets binnen Amsterdam, binnen de ring van Amsterdam. En wat comedian Boera Gudiek betreft... is een centraler plekje van de stad geen slecht idee. Ik vind helemaal niks dat het hier in de omgeving zo saai is. Mensen lopen hier de deur uit en denken... nou, ik pak de OV-fiets wel weer terug naar Schubbekutteveen. Wanneer de verhuizing plaatsvindt is nog niet bekend. Deze maand is er nog een speciaal zomerprogramma op de oude plek. Dan nog het weer.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 Kenners die weet onmiddellijk waar het over gaat. Ennio Morricone, het geweldige orkest met Once Upon a Time in the West. Ik moet meteen eh, iets aan u kwijt, luisteraars... want ik ben helaas mijn mobiele telefoon vergeten, ligt thuis. Ik kan dus geen eh, WhatsApp-berichtjes eh, of Facebook-berichtjes lezen... dus ik kan geen verzoekjes honoreren... tenzij u me belt. En dat kan op 023 57 30393. Ik herhaal 023 57 30393. Uh, dan, eh, als u me belt, eh, dan hoort u onmiddellijk op uw telefoon hoort u muziek. En als dat nummer dan afgelopen is, dan eh, komt u even in de uitzending... en dan kunt u mij persoonlijk vertellen welk prachtig nummer u heeft uitgekozen... om gedraaid te krijgen bij Tussen App en Vloed. Want daar luistert u naar. En u luistert ook naar de Carpenters. Bye. the van Karen Carpenter luisteraars. Waar ik ook fan van ben, eh, zijn de Fortunes. Ook al bezorgen ze een regenachtig hart. Here comes that rainy day feeling again. Here comes that rain. tears, they will be falling like rain. Nou, ik wil u niet meteen de turnis instorten vanavond, luisteraars. Dat heeft u niet verdiend. Ik hou de boel vochtig. Met Wet, Wet, Wet. Love is all around. Bij App en Vloed. I feel it in my fingers. I all around me and so the feeling grows it's written on the wind it's everywhere I inside me in everything Ja, het groep Wet, Wet, Wet met Love All Around. Eh, ik vertel het al eerder, luisteraars, ik ben mijn mobiele telefoon vergeten... en ik ben zo gewend dat mensen ook verzoekjes doen. Dat hebben ze misschien ook wel gedaan. En dat kan ik dan terugvinden op mijn mobieltje, maar die heb ik niet bij me. Dus. En ik kan niet op het scherm kijken terwijl ik de radioafzending verzorg. Eh, op Facebook of zo, of eh, op, WhatsApp. Dat gaat allemaal niet lukken. Dus als u een verzoekje gedraaid wil hebben, dat kan. Want eh, even goed, want dan moeten we gewoon even bellen. Dat is nog gezellig ook, vind ik dan. Nou, wat moet u dan bellen? Nou, dan ga ik u even verklappen. u belt nummer 023, dat is gewoon het kerngetal van Haarlem, 023, 573 0393. Nogmaals, 573 0393. Als u dat nummer draait en u krijgt verbinding... dan hoort u meteen muziek van het plaatje wat ik op dit moment aan het draaien ben. Als het plaatje afgelopen is, dan komt u automatisch in de uitzending. Nou, hoe leuk is dat? En nog gezellig ook. Daar had ik het al over. En we houden het ondertussen heerlijk rustig. aan het strand, lekker lui in het zand.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 missen, luisteraars. Met het repertoire van Wim Zonneveld, een hele cd vol. En ja, best wel eh, een prettige stem die man. En eh, hij benadert eh, die Wim Zonneveld ook best wel, vind ik. En het is een, ja, een rasartiest, een komiek natuurlijk, maar ook een, goede zanger, goede acteur ook nog.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 Mijn dog neemt boe. Ja, mijn hondje is even buiten. Moest zijn riempje nog even opzoeken en dan komt hij zo voorbij hoor. Let maar op. Mijn hondje is traag vanavond, luisteraars. Wat een beest is Ja, komt hij aan, dan komt hij toch aan, dan komt hij toch aan.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 En eh, we hebben de musical Michael Jackson in Londen bezocht. Die is daar momenteel in een prachtig soort Muppet theater, noem ik het maar. Want even over die mooie loges die ja, van die, van die balkonnetjes... waar je dus hele exclusieve plaatsen kunt krijgen prachtig theater. En daar speelt dan die musical Michael Jackson. Nou, eh, u weet niet wat u meemaakt als u dat bezoekt. De persoon die dat speelt, nou, het is, het is hem gewoon. Eh, het, is, het is eh, een jonge man met dezelfde postuur. Dezelfde stem. Dezelfde bewegingen. De moonwalk. Alles, alles, alles wat dans betreft beheerst hij ook vlekkeloos. Fantastische band erachter. Fantastische muzikanten. Echt een, een belevenis om mee te moeten maken als je in Londen bent. Voor de rest kan ik van Londen ook nog wel wat vertellen. Nou, dan moeten we eens, moeten we bellen, even gezellig in de uitzending. Eh, ik ga het nummer nog een keer eh, herhalen gewoon. Misschien dat er toch mensen zijn die even een praatje met me willen maken. Gezellig. Zou ik leuk vinden. Eh, even, even spieken op het scherm wat het nummer nou ook alweer is. Want dan ben ik nou natuurlijk weer eventjes... Kan ik niet uit mijn hoofd weten natuurlijk. Over ZFM moet ik dan eventjes het scherm tevoorschijn toveren. En dan vind ik het nummer en dat is 023 573 0393. 023 573 0393. als u dat belt, dan hoort u de plaat die op dat moment speelt. Als de plaat afgelopen is, komt u automatisch in de uitzending. Maak een praatje en mag ook nog een verzoekje doen. Zo ben ik dan ook nog wel weer. We gaan luisteren naar eh, niemand minder dan Gad Stevens. Nou, die kennen we natuurlijk eh, vooral van het volgende nummer. Morning has broken. praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new. from hell. Mine is the sun. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning. vanish from the world. Morning has broken. Uh, Cat Stevens was dat natuurlijk, luisteraars. We gaan genieten van Kirsty McCall. En Kirsty McCall is vast ook een fan van eh, eh, ja, zeg maar groepen als de, de Kings. De Kings hadden een prachtige hit. En dat eh, nummer heette Days. Zegt u Days nooit van gehoord? Nou, dat is gewoon een nummer van de Kings. En Kirsty McCall heeft er een prachtige uitvoering van gemaakt. Luister maar. you for the days Those endless days, those sacred days you gave me I'm thinking of the days I won't forget a single day, believe me I bless the light I bless the light that lights on you, believe tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait. Ah, thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. thinking of the Kirsty McCall met een eh, vroeger nummer van The Birds. Days heette het luisteraars. Touch Me in the Morning. Eh, Diana Ross was dat natuurlijk, maar die had u eh, ongetwijfeld luisteraars eh, herkend. ik moet nog even mijn excuses maken tegenover de luisteraars... omdat ik mijn mobieltje vergeten, dus we kunnen niet communiceren via SMN... En, of MN, MNS, of hoe heet het, Facebook, dat Facebook-gedoe. en we kunnen ook niet communiceren via WhatsApp. Ik kan het niet via het scherm doen, dus helaas... die verzoekjes, als die zijn binnengekomen op telefoon... Mijn telefoon ligt thuis, ik kan het niet nakijken. Maar u kunt me bellen. Ik heb het al een paar keer gezegd vanavond. 023 573 uh, 0393. Dus 023 573 0393. Dan hoort u muziek als u eh, verbinding krijgt. En eh, als de muziek afgelopen is, dan kunnen we praten in de uitzending.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 Ja, eh, eh, stemgeluid uit Tolen. Uit Tolen vandaan. <laughs> ja, het klinkt, het, het klinkt familiair. Ja, dat klinkt zeker familiair. Ja, en, ja, ja je oudste zoon. ja, ja, ja. nou, is nog een beroemdheid erbij in de eter, hè? <laughs> <laughs> nou, beroemd, beroemd ik denk misschien berucht. Maar eh, dat is ook eh, een groot woord dan nog steeds. Ja, ik, ik reed op de Zandvoortse Laan. Toen dacht ik van, oh jee, mijn telefoon ligt thuis. Ja, dat is hier in de, studio de enige manier om eh, te communiceren met de luisteraars, zeg maar. Want ik, ik, het zou via het scherm ook nog wel kunnen, maar ik, kom met een wachtwoord, kom ik hier niet op Facebook terecht. Oh, oké. Dat is ja, het wachtwoord ken ik dan weer niet. Dus, nou ja, goed. <laughs> <laughs> en, thuis, is dat dat allemaal geautomatiseerd. En, eh, nou ja, goed. En op mijn telefoon is het ook, uh, zit het wachtwoord erin. Dus dan, eh, dan heb ik automatisch verbinding. Maar goed, ja, ik, ik zat inderdaad al te wachten op een antwoord inderdaad. Maar ja. dat kwam inderdaad niet. Maar nou goed. Nou ja, goed. Maar je hebt toch even gebeld. Dus, ja, ja, bij deze. Ja, ik, ik heb een verzoekje. Kijk. Heb je eh, iets eh, moois van of David Bowie of Elton John? Ja, Elton John zeker. Ja, David Bowie ook wel. Maar wat wil je van David Bowie horen? Dat, dat, ehm, Ja, ik, ik heb, eh, ik bedoel, er zijn zoveel mooie nummers. Ik heb eigenlijk niet een, een specifiek... is er Live on March of zo? Ja, dat is wel een goede. ja. Ja, of, of die andere, die... Ground Control to Major Tom. ja, dat mag, dat, mag, ook, maar die is best wel vaak op de radio geweest. Ja, Live on March is ook wel goed. Ja, doe die maar. Nou, dan ga ik die straks opzoeken, zonder. Ja. Nou, hartstikke goed, dankjewel. Helemaal goed. Ik, uh, I, speak nog a little bit English, because I, I've been away. Eh, <laughs> ja, yeah, of course. I've been away for a week, and uh, uh, I saw the musical of Michael Jackson. Yeah, of course. You oh, boy, it was amazing. It was <laughs> really... it was really amazing to uh, to see all the musicians, wonderful musicians, and and the little boy who played Michael Jackson. It was uh, uh it, it, was him, you know. It, it was yeah. yes, it was a reincarnation. A reincarnation was it? If you close your eyes, you were there. You, yes, uh, had my eyes open too because he he danced. <laughs> he, he, he danced wonderful too on on the on the on the stage. You know the moonwalk. Oh, you know the moonwalk. Ja, ja, ja. Yeah, I, I, I, tried it uh, at home, the moonwalk, but uh, I, uh, yes, I got in the hospital because uh, I broke my leg. <laughs> Uh, oh, okay. You, you, tripped over Mickey. <laughs> Yes. Ja, de luisteraars weten niet wie Mickey is. Natuurlijk een kat luisteren. Nee, nee, maar dat maakt niet uit. Ah, het was wel vertederend. want Toen ik uit Londen, eh, Londen thuis kwam, toen eh, zat de kat voor het raam in het donker. Dus ik eh, kwam s'nachts thuis. Zat hij, voor, zat hij voor het raam en hij zag me en hij begon meteen te bleren <laughs> ja, maar beest had waarschijnlijk heimwee gehad. De buurvrouw heeft hem heel goed verzorgd. Die kwam, nou, ja, kwam, twee keer per dag kwam die, eh, eventjes binnenvallen bij mij. Die heeft de sleutel van mijn huis. Ja, ja, ja. En eh, die, die heeft hem eventjes uh, van zowel brokjes als natvoer noemen ze dat gewoon. Ja. en, dus ja hij, zag er niet zeg maar vermagerd uit of zo. Hè? Maar kan ook niet. Nou, ik ben maar, ben maar, een weekje weg geweest. Dus dat, eh. Ja, precies. Nou ja, dat heeft, dat heeft hij dan goed doorstaan. Ja, helemaal goed. Inderdaad. Ja, ja inderdaad. Nou, ik ga voor jou, uh, ik ga voor jou eventjes eh, David Bowie ga ik eventjes opzoeken. Ja, dat is goed. En draai ik eerst even een ander plaatje, want ik moet hem even zoeken natuurlijk. Oh. En anders, <laughs> anders valt er zo'n stilte op de radio. Dat moeten we ook niet hebben. Nee, precies. Heel goed. Dus, uh, hartstikke, bedankt bij deze. Nou, heel graag. Nou, jij bedankt voor het bellen. Ja, graag gedaan. Gezellig. En, ik eh, hoop dat er meer luisteraars zijn die willen bellen. Ik zal het nummer nog even herhalen. 023 573 0393 luisteraars. 023. En de, ja, als er één schaap over de dam is, volgende misschien meer. Volgende meer, dat zou ik zeggen. Ja, en dan krijgt u de beroemdste DJ van, eh, van de Zandvoort krijgt u aan de telefoon. Ja, en van Bloemendaal en Haarlem en omstreken. <laughs> Nee, altijd, gezellig om een praatje te maken... en altijd leuk om, een eh, verzoekje te draaien voor de luisteraars. Ik heb normaal altijd vaste, vaste mensen die verzoekjes aanvragen. Maar die staan waarschijnlijk wel in mijn telefoontje. Maar nogmaals, mijn telefoontje ligt thuis.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 Sander, ik heb jouw eh, plaat gevonden hoor, van David Bowie. Maar ik draai met het eh, volgende uur het eerste nummer. Want anders kan ik hem niet helemaal afdraaien. En dat vind ik een beetje zonde, hè, natuurlijk. Eh, dat heb je niet verdiend, hè, want je hebt me speciaal gebeld. We hebben speciaal in het Engels hebben we een heel onderhoud over Londen gehad. Er wordt daar, er wordt daar nu al wild in de krant over geschreven, over die conversatie. Dus wat dat betreft, <laughs> nee, maar gekheid op een stokkie.